Daarna begon de Queen aan haar laatste reis naar Windsor. Langs de weg stonden rijen van mensen om de laatste eer aan hun koningin te bewijzen, soms met gemixte gevoelens. I think I'm sad and happy. I'm sad she's died, but I'm happy she's had a good and long life and an enjoyable life and very moving, very moving. Well, she was our sovereign. It's a time to reflect on things, but I'm I'm not genuinely sad. I'm not in Windsor gaat nu het laatste deel van de uitvaart beginnen... en daarna wordt de Queen in besloten kring in de koninklijke grafkelder geplaatst. Nederland moet excuses maken voor het slavernijverleden... zegt de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme. Sinds vorig jaar is er zo'n coördinator. En volgens hem kunnen er wel wat dingen beter. Het zou goed zijn als Kitty Kotti een nationale feestdag wordt... en ook moeten agenten en boa's gewoon een hoofddoek of keppel kunnen dragen... Als het aan de vakbonden ligt, gaan de salarissen flink omhoog. FNV zegt dat werknemers er niet op achteruit mogen gaan... en wil dat de inflatie volledig wordt gecompenseerd. Bij nieuwe CAO-onderhandelingen gaan ze daarom voor 12 erbij. Vakbond CNV zet iets lager in, 5 tot 10 de eerste mouwen zijn weer opgestroopt voor een nieuwe coronaprik. Vanaf vandaag kunnen mensen weer een booster halen. Dat is volgens wetenschappers nodig om ervoor te zorgen dat we ook deze winter beschermd zijn. Toch ziet niet iedereen een vierde prik zitten. Ja, voor mijn ouders. Ja, als ik daar naartoe ga, dat eh, kunnen we in ieder geval niet in gevaar brengen. Denk het, nee. Geen tijd voor. Hard werken. hè. moet nog even over nadenken. Even met mijn ouders overleggen, denk ik. Mhm. Ja, ik vind naalden niet zo fijn, dus uh, eh, moet nog even goed over nadenken. Volgens een onderzoek vindt ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders de nieuwe coronabooster niet nodig. En dan nog het weer. Ook komende uren blijft er kans op een buitje. Morgen net zoiets als vandaag. Een mix van zon, wolken en af en toe een bui. Dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Er was veel protest tegen die locatie. Het COA zoekt nu naar een andere plek in de gemeente Noordoostpolder. Bij CAO-onderhandelingen komend jaar zet vakbond FNV in op automatische prijscompensatie. Dat houdt in dat de lonen altijd meestijgen met de prijzen. FNV verwacht een inflatie van 12%, dus dat betekent voor nu een looneis van 12%. De politie heeft een medewerker ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. Het gaat om iemand bij de landelijke eenheid die zich grensoverschrijdend heeft gedragen naar vrouwen. Ook zijn dienstmiddelen niet volgens de regels gebruikt.